Maar dat komt maar niet rond en daarom geeft het kabinet nu zelf de vergunning en dat is voor het eerst. Het COA vindt dat er nog meer moet gebeuren voor de opvang. ik vind het heel erg pijnlijk dat het moet. En tegelijkertijd, kijk hier, hier slapen mensen buiten op straat. Dat kan echt niet meer. Dus ik ben blij dat de staatssecretaris deze stap zet. Maar wat ik vind dat hij echt moet doen, is een spoedwet... waardoor eerlijk verdeeld wordt over Nederland klopt. COA hoopt volgende maand de eerste mensen te plaatsen in het hotel. Een man van 26 is overleden bij een trekkerongeluk in Apeldoorn, meldt de politie. De trekker raakte volgens Omroep Gelderland van de weg en belandde daardoor op zijn kant. De man zou onder de trekker zijn terechtgekomen. Konijnen van een Amersfoorts gezin hebben gisteren menselijke resten van tenminste drie personen opgegraven, schrijft het AD. De politie denkt dat het gaat om een schedel en potresten uit de 19e eeuw. Het is vandaag 45 jaar geleden dat Elvis Presley in een gouden pyjama dood werd gevonden op zijn wc in Graceland. Bij dat landgoed is zijn sterfdag weer herdacht. I have been here 27 years straight. People love him. He's never been forgotten. He's the king. Maar niet alleen bij Graceland, ook in Monnikendam staan ze stil bij de dood van de king. Deze dominee houdt een herdenking in zijn kerk. Hij was zelf een jochie van elf toen Elvis overleed. Op 16 augustus 77 was daar op het nieuws en op de radio ineens Elvis Presley is dood. Nou, ik kende hem niet, maar vanaf dat moment eh, sprong de vonk over. Bij de herdenking vanavond is een Elvis-imitator... die de stem en de moves van de King tot in de puntjes beheerst... en de dominee heeft zelf ook gezongen. En dan nog het weer. Vanavond kans op onweer. Morgen een paar buien, dan 24 tot 27 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu tussen app en vloed.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 Nu dus ziet ze de shoes, Sharon Nikki en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op number ambarella, ella mijn umbrella, hela ah. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Van fella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij, Van die move, die is dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen padden in training, niks skin, niks splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus die de shoes, Yara, Niki en ook Isabella Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella.